Want hopelijk is dan iedereen die dat wil gevaccineerd. En mocht dan bijvoorbeeld Lowlands in augustus vanwege corona toch niet door kunnen gaan... Dan vergoedt het kabinet 80% van de kosten voor de organisatie, zegt staatssecretaris Keizer. met dit fonds eh, is echt invulling gegeven aan dat woord perspectief. Dus kunnen ze gaan organiseren en dat is voor hen natuurlijk fantastisch. Voor al die mensen die daar hun werk in hebben, maar natuurlijk voor ons allemaal. De komende tijd hoef je trouwens niet veel grote versoepelingen te verwachten, zegt minister Grapperhaus. Want vandaag kwamen er 7500 coronabesmettingen bij het hoogste aantal sinds januari. Ik sta hier niet eh, in een soort eh, ontspannen stemming van eh, laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. Maar we moeten daar gewoon zondag goed met elkaar over vergaderen. Dan komt het kabinet bij elkaar om te bespreken hoe het nu verder moet. Twee Brabantse mannen moeten drie en vijf jaar de cel in... voor, een meerdere, voor meerdere gewelddadige berovingen van homo's. Ze spraken af via Grindr. En eenmaal op de plek van de date werden de slachtoffers bedreigd met honkbalknuppels... en moesten ze hun pincode en pas afgeven... zodat de daders hun rekening konden leegtrekken. Ben jij wel eens onzeker over je lichaam? Dan ben je lang niet de enige. 60% van de jonge vrouwen en bijna 40% van de jonge mannen... heeft daar wekelijks negatieve gedachten over. Wij vroegen mensen in Amersfoort hoe zij daarover denken. Kijk in de spiegel en denk zo, ja, mijn haar zit rot vandaag. Tot met het feit van, hé, hey, ik wil dit shirt vandaag niet aan... want het staat gewoon vandaag niet mooi op. Ja, als je kijkt op Instagram, ja, het is uh, een plaatje toch? Wat je ziet en wat je denkt dat het eigenlijk is. Eh, ja, ik ben wel zo zeker over mijn lichaam. Nou, af en toe misschien wel wat on dan even netjes op je gezicht. Dat heeft natuurlijk iedereen wel. En dan heb je toch af en toe wel zoiets van waarom ik en de rest niet. Volgens eh, onderzoekers komt de onzekerheid deels uit de jonge mensen zelf. Maar hebben ze ook het gevoel dat het wordt opgelegd door de maatschappij... en dat ze aan een bepaald schoonheidsideaal moeten voldoen. Dan nog het weer. Zonnig, op de meeste plekken droog, ongeveer 8 graden. Het kan wel wat kouder voelen. Vanavond helder en droog. En vannacht kan het ook wat gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Durgerdam een file van 3 kilometer. De oorzaak is een auto met pech.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 Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijgt het overgrote deel van de 78.000 aanvragers binnen vier weken de tegemoetkoming in de vaste lasten. De partijvoorzitter van het CDA, Rutger Ploem, stapt op. Aanleiding is de teleurstellende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen. CDA zakt van 19 naar hoogstwaarschijnlijk 15 zetels. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 7425 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 1200 meer dan gisteren. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Het weer vannacht is het helder, droog en het vriest op veel plaatsen. Morgen in het zuiden en midden geregeld zon. She's freaky, I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right.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 She's got me love stoned, and I swear she's bad when she knows dance. Uh, get it, girl. freaky, but I like it. Hot damn! Let me put my phone on the guitar with it. Would you be Zandvoort, op 106.9 FM said to me, go steady on me.